Niemand raakte gewond, maar volgens de politie is de ravage groot. Er zit een groot gat in de Noordzeebrug over het Van Starkenborg kanaal Oorzaak is nog onduidelijk. Waarschijnlijk ramde de tanker de brug met een uitstekende kraan. Grote delen van de geluidswal vlogen het fietspad op... waar op het moment van de botsing geen mensen reden. De opruimwerkzaamheden in Groningen duren waarschijnlijk nog een paar uur. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de prijzen van brandstof. Ook de marktwerking in de sector moet worden onderzocht. De Kamer nam gisteravond een motie aan die was ingediend door de PVV en de PvdA. Ze noemen de hogere brandstofprijzen in de afgelopen jaren onverklaarbaar... omdat de dollarprijs gelijk is gebleven en de olieprijzen zelf zijn gedaald. Voor de zomer wil de Tweede Kamer de resultaten zien van het onderzoek naar de brandstofprijzen. De Libische staatstelevisie heeft vannacht beelden laten zien van de Libische leider Gaddafi. Die wordt rondgereden in zijn limousine. Staat bij dat het rechtstreekse beelden zijn. Aanhangers van zijn regime omringen hem en scanderen pro-Gaddafi teksten terwijl ze met vlaggen zwaaien. Af en toe laat Gaddafi zijn gezicht zien. Gisteren kwamen in Libië zeker zeven mensen om het leven bij gevechten tussen tegenstanders van Gaddafi en de oproerpolitie. In de golfstaat Bahrein begraven betogers vandaag een aantal van hun medestanders die gisteren zijn omgekomen. Onrust in Bahrein nam gisteren toe nadat de politie harder in had gegrepen tegen de demonstranten. Zeker vier betogers kwamen om het leven, meer dan 200 van hen raakten gewond en tientallen demonstranten zijn opgepakt. Het weer vannacht overal lichte vorst.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 You yourself a paycheck. Faces on the places where the sun don't shine. I'll set you up free. destiny in this place of no return. I think I'll take another day. no regrets. I keep mine to myself. And all the things we never said, I can say for someone else. sports bank till early morning. Hey, sexy lady. Uh. I like your flow. Y'all think your yeah. body's banging. Yeah. Out of control. I've been chewing. Choosing performance left her snoozing. Rock burns her knees were she's hooked, ain't no refusing. Don't.